Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hamas-leider Khalil Ahaya zegt dat de oorlog in Gaza voorbij is. Volgens hem heeft Hamas veiligheidsgaranties gekregen van de VS, Turkije en bemiddelaars van Arabische landen. Hij zegt dat daarmee een permanent staakt het vuren met Israël is bereikt. Zijn woorden lijken voorbarig. Kort voor zijn toespraak werd een Israëlisch bombardement gemeld op Gaza-stad. Daarbij zouden vier doden zijn gevallen. Tientallen mensen zouden nog onder het puin liggen. Volgens bronnen binnen het Israëlische leger was de aanval gericht op militanten van Hamas. Twee Hamas-strijders zouden zijn gedood. Lokale artsen melden dat er vandaag in Gaza zeker 29 doden zijn gevallen door Israëlische bombardementen. En een andere functionaris van Hamas zegt dat de terreurbeweging zichzelf niet wil ontwapenen. President Trump van de VS zei vanavond nog dat ontwapening hoort bij de volgende fase van het vredesproces tussen Israël en Hamas. De politie heeft een man van 40 aangehouden vanwege de dood van een vrouw van 58 uit Amsterdam. Ze werd vanochtend zwaargewond gevonden in een woning in Zaandam. Kort daarna overleed ze. De verdachte werd vanmiddag gearresteerd. Volgens buurtbewoners is hij de schoonzoon van het slachtoffer, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het Nederlands elftal heeft vanavond het WK-kwalificatieduel tegen Malta gewonnen. Het werd 4-0 in het nationale stadion van Malta. Godi Kakpo maakte twee goals vanuit een strafschop. Het derde doelpunt werd gemaakt door Gianni Reinders. In de extra tijd maakte Memphis Depay de vierde goal. Met drie punten op zak en een totaal van 13 in kwalificatiegroep G... doet Nederland goede zaken op weg naar het WK. Dan het weer, bewolking en vannacht ook wat kans op motregen. Het koelt af naar een graad of 10.